1 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Columbia in South Carolina... hebben neonazies en leden van de Ku Klux Klan vanavond gedemonstreerd... tegen het weghalen van de confederatievlag bij overheidsgebouwen. De gouverneur besloot de vlag weg te halen na de aanslag in Charleston... waarbij een blanke man negen zwarte Amerikanen doodschoot. Op foto's poseerde de schutter met die confederatievlag. De demonstranten verscheurden een Israëlische vlag en brachten de Hitlergroet. goed. De republikeinse presidentskandidaat en vastgoedtycoon Donald Trump heeft opnieuw ophef veroorzaakt. Hij zei tijdens een bijeenkomst dat senator en oud-presidentskandidaat John McCain geen oorlogsheld is omdat hij tijdens de Vietnamoorlog gevangen is gehouden. McCain was ruim vijf jaar krijgsgevangene. Andere republikeinse kandidaten namen het meteen voor hem op en noemden Trump ongeschikt om president te worden. De natuurbranden in Griekenland hebben toch een slachtoffer geëist. In eerste instantie werd gemeld dat er geen slachtoffers waren... maar vandaag vonden brandweerlieden in Athene een lichaam. Het gaat vermoedelijk om een man die sinds gisteren wordt vermist. Hij ging elke ochtend wandelen in het gebied. Intussen zijn twee imkers opgepakt voor het veroorzaken van de brand. Die, die ontstond toen de twee bijen probeerden uit te roken met een vuurtje. Zo'n 12.000 mensen hebben vandaag de pier in Scheveningen bezocht, meldt Omroep West. Het bouwwerk was voor het eerst in bijna twee jaar weer open voor publiek. In 2012 moest de pier op last van de brand weer dicht vanwege achterstallig onderhoud. Vorig jaar werd de pier gekocht door een vastgoedbedrijf en een hoteleigenaar... die het bouwwerk nu stukje bij beetje renoveren. Tijdens de 14e etappe van de Tour de France is er een beker urine naar gele truitdrager Chris Froome gegooid.